Meijer met het NOS-journaal. Bedrijfsartsen waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van kantoorruimte zonder muren of wanden. Het werken in zogenoemde kantoortuinen leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen, stress en hoofdpijn. Dat meldt het tv-programma De Monitor na een rondgang langs 90 bedrijfsartsen. Bijna twee derde van de artsen vindt dat deze kantoortuinen moeten worden afgeschaft. De Arbo-Unie pleit voor de invoer van een minimum aantal stiltewerkplekken om ziekteverzuim te beperken. Het aantal doden door het coronavirus in China is sterk opgelopen. In één dag kwamen er 150 slachtoffers bij. De sterkste stijging sinds de uitbraak begon. Er zijn in China inmiddels ruim 77.000 mensen besmet met het virus. Bijna 2600 mensen overleefden het niet. De Chinese regering maakt zo'n 13 miljard euro vrij om het coronavirus te bestrijden. Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen... maar het overgrote deel mislukt. Dat blijkt uit cijfers van de politie die het AD heeft opgevraagd. In twee derde van de plofkraken was er zeker geen buit. Bij de overige pogingen was het resultaat onduidelijk. Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan, een stijging van 55 procent. Omdat de automaten beter beveiligd zijn... gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven. Dat betekent ook dat het gevaar voor de omgeving groter is. De Consumentenbond waarschuwt mensen om geen sieraden, cosmetica, speelgoed of elektrische apparaten te kopen bij webshops van buiten de Europese Unie. De bond testte 250 producten en bij 165 was er wat mis. Bij de powerbanks, USB-laders en reisadapters kwam driekwart niet door een veiligheidstest. Ook rookmelders deugden vaak niet en tandenbleekmiddelen bleken niet veilig. Volgens de Consumentenbond beseffen mensen te weinig dat Europese veiligheidseisen niet gelden voor webshops van buiten de EU.